Volgens de politie ging er een ruzie vooraf aan het incident. Daarbij is iemand door de politie aangehouden. Hoeveel mensen bij de ruzie betrokken waren en waar het conflict over ging... kan de politie niet zeggen. De bestuurder is er na de aanrijding vandoor gegaan in de auto. De politie weet wie het is en roept hem op zich zo snel mogelijk te melden. Een toestel van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas... heeft voor het eerst non-stop gevlogen van New York naar Sydney. De vlucht duurde 19 uur en 16 minuten. De reis met een Boeing Dreamliner was bedoeld om te onderzoeken... of dergelijke vluchten haalbaar zijn... en hoe de reis voor passagiers en bemanning kan worden verlicht. De staking van cabinepersoneel van enkele Duitse luchtvaartmaatschappijen... die tot 11 uur vanochtend zou duren, gaat door tot middernacht. Vakbond UVO eist meer loon en betere arbeidsomstandigheden. Het gaat om personeel van vier Lufthansa-dochters, waaronder Eurowings en Germanwings. Lufthansa probeert zoveel mogelijk vluchten door te laten gaan. Marente de Moor krijgt dit jaar de Jan Wolkersprijs voor het beste natuurboek. Is bekendgemaakt bij Vroege Vogels. De Moor krijgt de prijs voor haar roman Foon... over een biologe-echtpaar dat afgezonderd woont in de Russische bossen. Volgens de jury is het een verhaal vol raadsel en mysterie... en spat de natuur van de pagina's af. Bauke Mollema is voor de tweede keer in zijn loopbaan winnaar geworden van de Japan Cup. Dat is de laatste eendagswedstrijd van het wielerseizoen. Mollema, die afgelopen week ook de ronde van Lombardije won... klopte zijn Canadese medevluchter Michael Woods in de sprint. Robert Geesink eindigde als zevende en Steven Kruiswijk werd elfde. In 2015 won Mollema ook al in Japan. Het weer, het is bewolkt en vanuit het zuidoosten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het wordt 12 tot 14 graden.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 Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik mag ook het tweede uur voor u als muzikale gastheer optreden. We begonnen het tweede uur met een opname van de pianist Phineas Newborn Jr. Een misschien niet zo bekende pianist... Uh, Phineas was, eh, werd geboren in 1931 en overleed in 1989. Hij was eh, behoorlijk beïnvloed in positieve zin... door eh, pianisten als Art Tatum, Oscar Peterson en Bud Powell. Deze Tennessee-geboren meneer... Uh, had ook het geluk op zijn 29ste om een keer Thelonious Wonk op een tv-show te mogen vervangen. En eh, dat werkte ook zeker mee in die tijd aan zijn bekendheid. De drumsolo die u in het nummer hoorde, het nummer herkende u waarschijnlijk, Dahout, uh, was van Philly Joe Jones. En voor de rest hoorde u Paul Chambers op bas. Het was een opname gemaakt in Los Angeles bij Contemporary Records op 16 eh, oktober 1961. Dan gaan we nu door met een opname van een van mijn favoriete zangeressen, Ernestine Anderson. We gaan luisteren naar het nummer van, nummer van de LP When the Sun Goes Down. Met Ernestine uiteraard zang, Red Holloway op de Noor, Gene Harris op piano, Ray Brown op bas en Jerry King op drums. Het is een opname op Concord in 1984. Mercy mercy, mercy. Mercy, Mercy, Mercy. Ernestine Anderson. Het is weer tijd om eens even naar een aantal jazzgiganten uit ons eigen land te luisteren. Ik heb hier voor me een plaat eh, van Pim Jacobs en het Louis van Dijk Quintet. De LP-CD Fingers Unlimited. Met Pim en Louis op piano en Fender piano. Wim Overgouw op gitaar Ruud Jacobs op bas en Peter Ipa op drums. Het is een opname op Polydor uit 1986, geproduceerd door Dick Bakker. We gaan luisteren naar een echte klassieker, Bags Groove. het Pim Jacobs Louis van Dijk Quintet met Beck's Groove. Weer even de oceaan over naar de Verenigde Staten... om daar te gaan luisteren naar Quincy Jones. Het is een, vind ik, fantastische eh, cd, vroeger LP... op eh, MRC Mercury uit 1959. Het is een beroemde cd, The Birth of a Band met de jazzklassieker Along Came Betty. Quincy Jones, The Birth of a Band. <clears throat> en nu we toch bij de big bands zijn aangeland... Eh, draai ik nog wat meer big band muziek, de komende nummers. Eh, we gaan nu luisteren naar de North Sea Big Band... onder leiding van Frits Landersbergen. Van de cd Young at Heart, eh, de jubileum cd van Joke Bruis... die haar 50-jarig artiestenbestaan vierde op 25-6-2017 in de Doelen in Rotterdam... horen we het gelijknamige nummer Young at Heart, Joke Bruis en de Northie Big, eh, Big Band... met als solist Max Jonata op de Noorsax. fairy tales must come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind if you're young at heart. You can go to extremes with impossible schemes. You can laugh when your dreams fall apart of the seams. And life gets more exciting with each passing day. And love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? For as rich as you are it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to a hundred and five, look at all you derive out of being alive. And here is the best part you have a head start if you are among the very young at as you are. It's much better by far to be young at heart. And if you should survive to a hundred and five, look at all you derive out of being alive. And here is the best part, and you have a head start. best you have a head start if you are among the very young at heart. En exact bij dit nummer was de big band even aan het koffiedrinken. En hoorden we Max Jonata op de Noorsax Joke Bruis begeleiden. We gaan nu naar een van mijn favoriete live concertopnames... die ik al sinds jaren in mijn discotheek heb. Het gaat om het concert Jazz at the Santa Monica Civic uit 1972. Een fantastisch meeslepend concert. De doos bevat drie cd's, eh, geproduceerd door Norman Kranz. We gaan als eerste, en dit is echt big band... luisteren naar Count Basie en his orchestra <clears throat> met Basie Power. Nou, was dat power of was dat geen power? Count Basie. Van hetzelfde concert gaan we snel door naar een andere favoriete opname van mij. Het is Ella Fitzgerald met de Tommy Flanagan Trio en de Count Basie Orchestra met Shiny Stockings. wear when I'm with you. I wear cause you told me that you dig that crazy hue. When we go to a dance, do you think of romance? Oh no, you take a glance at those Chinese stockings, then come some chick along great big stockings too. You smile and you leave me lonely. What am I to do? I guess I'll have to find a new, find a new kind. Ja, zo kennen we Ella weer. Voordat ik het volgende nummer ga aankondigen... even een eh, dienstmededeling voor jazzliefhebbers hier in de regio. In eh, Villa Flora vindt binnenkort weer een eerste Johnny, uh, Jazzy Sunday <clears throat> afternoon plaats. op 27 oktober is dat. treedt het eh, jazz trio van Kees Diepeveen op... met op bas Hans Brouwer en op drummer Rob Jansen. De sfeer zal zijn Swing to Bob... en eh, het wordt gegeven in Grand Café van Villa Flora... Tegelijkertijd is er een... In Hillegom is dat, hè? Tegelijkertijd eh, is er een bokbierfestival aan de gang... En voor een stempelkaartje van 25 euro kunt u dan ook in diverse etablissementen een bokbiertje eh, van genieten. Dus 27 oktober, hotelrestaurant Villa Flora, Hoofdstraat 55 in Hillegom. Dan gaan we luisteren naar een eh, mooie oude opname. Het is aan de kwaliteit wel enigszins te horen. Maar de muziek vind ik is fantastisch. Van het Dexter Gordon Quintet. Met Dexter Gordon op tenor, Harry Edison op trompet... Nat King Cole, begeleider op piano, niet zang... Red Callender op bas en Juicy Owens op drum. Het komt van een verzameld-cd The Legendary Dexter Gordon... en het is een opname eh, gemaakt in Los Angeles in 1943. I found a new baby. dat was Dexter Gordon. Eh, soms maken klassieke muzici ook wel eens een uitstapje naar de jazz. En ik heb hier een cd bij me eh, waar dat het geval is. Uh, een jazzviolist, Stefan Grappelli... samen met de zeer beroemde, om het niet te zeggen wereldberoemde... klassieke violist Yehudi Menuhin. Het is van de CD Menuhin en Grappelli, Play Berlin, Kern, Porter en Rogers and Hart. Met Yuri Menuhin en Stefan Grappelli op viool. El Alain Klaar, piano. Danny Wright, gitaar. Lenny Bush, drums, eh, bas. En Ronnie Verrell, drums. Het is een EMI-opname uit 1988. Just One of Those Things. Genuine en Stefan Grappelli, Just One of Those Things. Een ander geweldig duo, twee saxofonisten. één op tenor, Stan Getz, en één op bariton, Jerry Mulligan. Voor de rest hoort u ook nog Lou Levy op piano, Ray Brown op bas en Stan Levy op drums. Het is van de cd Getz Meets Mulligan in Hi-Fi, een opname op Verve van oktober 1956. Anything Goes. Dan heb ik nu als laatste vocale nummer van dit uur... voor u klaar liggen een opname van Astrid Seriersen, Opgenomen op 29 eh, november 1992 in het Betty Asphalt Complex in Amsterdam. Astrid wordt begeleid door Berend van der Berg piano... Joep Lumey op bas en Bram Weiland op drums.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 And then, if he should make a diplomatic proposition, how could I? dat was Astrid Serierse met I'm Stranger Here Myself. U hoorde trouwens op de saxofoon ook nog Gerbrand Westveen. Jammer dat we van haar de laatste tijd niet zoveel meer horen. Ik vind het een hele bijzondere, mooie stem, Astrid. Ja, dames en heren, beste luisteraars, jazzvrienden en vriendinnen. We lopen alweer tegen de klok van 12. En dat betekent dat we alweer aan het einde van deze aflevering van ZFM Jazz komen. Ik sluit af met eh, een nummer wat de ouderen onder u zich misschien nog wel herinneren... van de zaterdagochtenden op eh, Hilversum 1 heette dat toen nog, of Hilversum 2... wanneer daar de Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman speelden... En Strijk en Zet was altijd het laatste nummer wat gespeeld werd. Farewell Blues. En dat gaan we nu ook laten horen. De Ramblers onder leiding van T.U. de Masman. Het is een cd uit de serie Nostalgisch Nederland... Een verzameling van 10, 12 cd's van eh, allerlei verschillende soorten muziek... die vlak na de oorlog in Nederland eh, werd gespeeld en heruitgebracht in 2008 op CD. Eh, daar zit ook veel jazz tussen. En deze CD is in zijn geheel gewijd aan de Ramblers. En het laatste nummer is dus Farewell Blues.